Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het zuidwesten van een zware storm. Ruim 300.000 mensen zitten zonder stroom. Omgevallen bomen en elektriciteitsmasten zorgen voor chaos op de weg. De storm met windvlagen van meer dan 220 km per uur zal ook vandaag nog doorrazen. Wordt flinke schade verwacht in Nevada, Utah, Arizona, New Mexico en Californië. In Los Angeles zijn zo'n 1200 verkeerslichten beschadigd, wat de verkeerschaos alleen maar erger maakt. De brandweer heeft iedereen verzorgd binnen te blijven. In Heerlen is winkelcentrum Het Loon helemaal gesloten vanwege instortingsgevaar. Eergisteren werden al 10 van de 50 winkels ontruimd. Volgens burgemeester De Plaas de situatie afgelopen avond ernstig verslechterd... dat de parkeergarage onder het centrum steeds verder verzakt. Appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen en worden niet ontruimd. Maar bewoners mochten wel op kosten van de gemeente naar een hotel de Amerikaanse staat Californië is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij heeft geprobeerd een baby te verkopen. De man van 39 deed dat op de parkeerplaats van een supermarkt. De moeder van de acht maanden oude baby was daarbij. Beiden waren onder invloed van drugs en vroegen 25 dollar voor het kind. De man kreeg een celstraf van 6 jaar. De moeder zat al in de cel wegens drugsgebruik. De baby is inmiddels afgestaan ter adoptie. Afghaanse president Karzai laat een verkrachte vrouw vrij uit de gevangenis, maar in ruil voor die vrijlating moet ze trouwen met haar verkrachter. Het slachtoffer heeft daarmee ingestemd. De vrouw werd na de verkrachting veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens overspel. De rechter beschouwde de verkrachting als het hebben van seks buiten het huwelijk. De vrouw bleek bovendien zwanger van de verkrachter. Het kind is in de gevangenis geboren en bij de moeder gebleven. Dan het weer bewolkt, plaatselijk flink, flink, wat regen.